Van Rotterdam tot Hengevelde, ik zoek het waar het dan ook licht. Ik speel de rol voor wat het waard is. Voor de glans van het moment, ontsteek de hoop en laat het branden. Telkens als je weer bent. zoeken naar een lach als we dicht tegen elkaar staan.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 Blijkt uit een eigen onderzoek van de politie. Jaarlijks wordt er 1,2 miljoen keer aangifte op het politiebureau of via internet gedaan. Met het grootste deel wordt niets gedaan wegens personeelsgebrek. Voor 150.000 aangiftes die eigenlijk onderzocht hadden moeten worden, heeft de recherche geen tijd. Het gaat daarbij niet alleen om kleine zaken, maar ook om gewelds- en zedendelicten, blijkt uit het zelfonderzoek van de politie. De politie schat dat er zo'n 4000 man extra nodig is om alle aangiften te behandelen. De olie uit het lek in de bron op de bodem van de Golf van Mexico is de kust van Florida tot op enkele kilometers genaderd. De kans is groot dat de toeristenstranden zullen worden vervuild. Eerder bereikten olievlekken al de kust van Louisiana, Alabama en Mississippi. Olieconcern BP heeft weer pech bij het dichten van het lek. Bij het doorzagen van de pijpleiding vlak boven de zeebodem kwam het zaagblad vast te zitten. CDA-leider Balkenende gaat er nog steeds voor om zijn partij bij de verkiezingen de grootste te maken. De peilingen geven aan dat het CDA op verlies staat. Een aantal CDA'ers in de top van de partij zou zich al hebben neergelegd bij een nederlaag. Maar Balkenende gelooft nog steeds in een goede uitslag voor zijn partij. In drie Noord-Engelse dorpen heeft de man zeker vier mensen doodgeschoten. De Britse premier Cameron heeft dat in Londen bekendgemaakt. Volgens de politie zijn er 25 mensen gewond geraakt. De dader is een taxichauffeur van 52 die waarschijnlijk na zijn daad zelfmoord heeft gepleegd. De man opende in de drie dorpen in het Lake District het vuur. Waarom is nog onduidelijk. Hij vluchtte daarna naar onbewoond gebied waar de politie zijn auto vond. Kort daarna werd het lichaam van de taxichauffeur gevonden. Het weer vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 6 graden. Ook morgen zonnig en met 17 tot 23 graden nog iets warmer dan vandaag.